Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Op de Delft is een schietpartij geweest. Daarbij is één zwaar gewonde gevallen en die is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft vijf mensen aangehouden. Of ze allemaal iets met de zaak te maken hebben is niet duidelijk. De A13 is bij Delft in de richting van Rotterdam afgesloten. De politie doet daar onderzoek naar de schietpartij. President Obama heeft in het geheim toestemming gegeven voor Amerikaanse steun aan de opstandelingen in Syrië. Zou begin dit jaar al gebeurd zijn, melden bronnen in Washington aan persbureau Reuters en de Amerikaanse tv-zender NBC. Met Obama's toestemming kunnen geheime diensten als de CIA het Syrisch verzet actief ondersteunen. Obama zou geen toestemming hebben gegeven voor wapenleveranties aan het verzet. Wat de steun verder inhoudt is niet bekend en het Witte Huis wil het verhaal niet bevestigen. Wel is bekend dat de VS de Syrische oppositie steunt met 25 miljoen dollar, onder meer voor communicatieapparatuur. En ook is 64 miljoen dollar beschikbaar gesteld voor humanitaire hulp. Op de Olympische Spelen heeft zwemmer Sebastiaan Verschuren net niet voor een stunt kunnen zorgen. De 100 meter vrije slag kwam hij 800ste tekort voor een bronzen medaille en werd vijfde. Bij de vrouwen plaatste Ranomi Kromowidjojo zich met gemak voor de Olympische finale op de 100 meter vrije slag. Ze zwom de beste tijd en ook een Olympisch record. Femke Heemskerk werd uitgeschakeld en ook Nick Driebergen is niet door. Hij werd in de halve finale van de 200 meter rugslag vierde. In het Olympisch badmintontoernooi is de Nederlandse Yao Ji uitgeschakeld. Zij verloor in de achtste finales van de Indiaanse Saina Nwal de nummer vier van de wereld.